4 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema wil het optreden van de gemeente en de politie... rond het antiracisme-protest op de Dam extern laten onderzoeken. Dat schrijft ze de gemeenteraad, die er woensdag over vergadert. Door de drukte was het voor de betogers onmogelijk om anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. Dat leidde tot veel verontwaardiging. Halsema schrijft dat zij en de politie niet wisten dat er zoveel mensen op de demonstratie af zouden komen... Ze greep niet in uit angst voor ongeregeldheden. Het Amerikaanse fitnessbedrijf CrossFit is in de problemen gekomen door zijn reacties op de dood van George Floyd. CrossFit liet aanvankelijk niets van zich horen in tegenstelling tot veel andere bekende merken. Een fitnesshouder die zich daarover beklaagde kreeg de volle laag van topman Glassman. Die liet zich later ook nog badinerend uit over de dood van Floyd. Zeker 100 sportscholen, waaronder die van Arie Boomsma, beëindigen nu de samenwerking met CrossFit net als sportmerk Reebok. Noord-Korea wil alle communicatielijnen met Zuid-Korea verbreken. De Zuid-Koreaanse regering doet te weinig aan activisten... die binnen Noord-Korea anti-Pyongyang-flyers verspreiden... meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau. Onder de communicatielijnen die worden verbroken... hoort ook een hotline tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... en de Zuid-Koreaanse president Moon. De communicatiekanalen bestaan sinds 2018 en waren bedoeld om de banden tussen de twee Korea's te verbeteren. De bibliotheek in het Gelderse Groesbeek heeft een boek teruggekregen dat bijna 40 jaar geleden al ingeleverd had moeten worden. Het boek Terug naar Oestgeest van Jan Wolkers had op 5 maart 1981 terug moeten zijn. Omdat de biep werkt met een maximumboete per boek kost het de terugbrenger maar 5 euro. Zonder een maximumbedrag zou de boete zijn opgelopen tot 1530 euro en 75 cent.